Voor het eerst waren er twee tochten. één van Rotterdam naar Den Haag en één van Nijmegen naar Arnhem. De opbrengst is voor noodhulp aan vluchtelingen. In Ede was vannacht weer een autobrand. Of er sprake is van brandstichting wordt nog onderzocht. Sinds mei zijn in Ede 19 auto's uitgebrand. Afgelopen week werd iemand in verband met die branden gearresteerd. De Turkse president Erdogan wil doorgaan met zijn omstreden plannen om het Gezi-park in Istanbul te bebouwen. Drie jaar geleden leidden de plannen in heel het land tot grote protesten waarbij acht doden en 8000 gewonden vielen. Het Gezi-park bij het Taksimplein is een van de laatste stukjes groen in Istanbul. Erdogan wil er de militaire barakken uit de tijd van het Ottomaanse Rijk herbouwen. En Erdogan zei dat hij daar ook aandacht wil besteden aan wandaden van bijvoorbeeld Duitsland. Op het Japanse eiland Okinawa protesteren duizenden inwoners tegen de Amerikaanse militaire basis. Aanleiding is de arrestatie van een Amerikaanse defensiemedewerker. Die zou een Japanse vrouw hebben verkracht en vermoord. Op Okinawa werken 26.000 Amerikanen. De demonstranten eisen dat ze vertrekken. Twintig jaar geleden leidde een verkrachting van een meisje door drie Amerikanen tot massale protesten. Onlangs werd er gedemonstreerd toen een dronken Amerikaan een auto-ongeluk veroorzaakte. Schiphol is vandaag slecht bereikbaar per trein. Tussen Leiden en Schiphol rijden tot 12 uur geen enkele trein wegens spoedreparaties aan het spoor. Van Utrecht naar Schiphol rijden ook minder treinen door werkzaamheden. Dan nog het weer. Eerst bewolking en in de loop van de middag volop zon. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen vanuit het westen veel regen en een graad of 17.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 En we begonnen natuurlijk met het eh, voortreffelijke orkest, de Casa Luma Orchestra... met een nummertje genaamd Thank You Father. Nou, dat komt heel mooi uit natuurlijk op deze vaderdag. Uh, dan wil je natuurlijk wel een mooi muziekje horen. Ja, wat hebben we allemaal in dit programma de komende uren? Nou, ik zie uh, Oud staan, Dave Brubeck, ik zie Lee Morgan... ik zie Sonny Rollins, Gary Mulligan... en natuurlijk ook heel veel nieuw. Camille Bertro, Theo Croker... En Johnny Smith, Tent Getz is natuurlijk oud. Nou, van alles, van iedereen, oud en nieuw door elkaar. En dat gaan we meteen ook eh, waarmaken met een nummertje van Cheryl M.A. That Old Feeling. I saw you last night and got that old When you came inside, I got that old feeling. The moment that you danced by, I felt a thrill. again I seemed to feel that old yearning. And I knew the spark of love was the stars. Cyril Aimé. Een eh, prachtige zangeres, geboren in sur de woonplaats van Django Reinhardt. Is ook, eh, ging vaak naar het Django Reinhardt Festival daar. Ja, en een eh, voortreffelijke zangeres natuurlijk. Wil je haar bewonderen in Nederland? Het kan, want ze staat, dacht ik, op 9 juli... s'avonds op het Noordzee Jazz Festival... en volgens mij op 14 juli in het Bimhuis in Amsterdam. Cheryl Aimé. Nou, oud en nieuw had ik gezegd, we wisselen het af. Dan is het eigenlijk ook een mooie tijd voor eh, Dave Brubeck weer is. Als ik die zo gauw kan vinden. Ik, doe even een ander, want ik zie Dave Brubeck niet zo gaan staan. Dan doen we een ander. Oh, misschien hier. Ik zal eens kijken of ik hem hier omgezet gezet. Ja, hier heb ik hem. Theme for June, geschreven door een broer van Brubeck. Eh, Dave Brubeck, Theme for June, gecomponeerd door Howard Brubeck, een oudere broer van hem. Een, een eh, soort eerbetoon aan eh, diens echtgenote. En eh, ja, van dit nummer zijn meerdere uitvoeringen. En dit heb ik van de CD, ik dacht dat die heette Bossa Nova. En, maar de mooiste uitvoering, dat is een live versie. Die staat op de CD Light, Late Night Brubeck. En dat duurt het nummer ook wat langer. Prachtig nummer, Theme for June. tijd voor iets nieuws, we wisselen het af, had ik gezegd. Camille Berto met, eh, van de cd Envie. Eh, het nummer eh, Satieske. Ja, ik ben in Frankrijk geweest, dus er zit wel wat Frans in deze keer. Satieske, tu es fier de tes calembours que tu cd Envy, cd 2016, het nummer eh, Satieske. Eh, oud en nieuw afgewisseld, dan is het nu tijd voor Lee Morgan van de prachtige cd Search for the New Land, het nummer Melancholie. Melancholie. dat was natuurlijk Lee Morgan op trompet, Wayne Shorter tenorsax, Herbie Hancock piano, Grant Green gitaar en Reggie Workman op de bas en Billy Higgins op de drums. Mooi album natuurlijk na Sidewinder, een van de allerbekendste van hem. Eh, gaan we gauw terug naar ons repertoire wat we hadden opstaan. En eh, dat wordt dan even kijken, iets van Ja, ik moet even zoeken. Ik heb het allemaal niet zo netjes op een rij gezet. Omdat ik net op vakantie geweest ben, dus ik had niet zo gek veel tijd. Maar ik heb het weer gevonden, dus we gaan rustig door met Emma Larsen. Before the Rain Comes. Nou, gisteren was er genoeg, vandaag wat minder en morgen weer genoeg, begreep ik net. lost in a maze. I am falling, but I fall with grace. Singing along. about the snow de regen gaat vallen. Ja, dat is in Nederland niet zo goed af vandaag, want het schijnt droog te blijven. Maar morgen valt er weer genoeg, dus wees niet ongerust. Prachtige cd van Emma Larsen. Eh, even kijken hoe die ook weer heet. Emma Larsen met eh, eh, zong natuurlijk. En de, de saxofoonwerk was van Kenneth Whalen III. Die speelde saxofoon. prachtige cd. Het cd heet Sing to the Sky. Eh, oud en nieuw wisselen elkaar af, hebben we gezegd. En dat doen we deze keer met Stan Getz en Gary Mulligan. Anything Goes. Gets Meet Mulligan. Een LP 1957. Een lekkere vrolijke tune. En eh, ik kan me uit dat Lady Gaga dat ook eh, gezongen had. Eh, en de hoogste tijd voor een bijzonder nummer. Ja, ik ben helemaal onder de indruk van haar geraakt. Dat is de zangeres Annie Ross. Die zong bij Lambert, Hendricks en Ross. Maar daarnaast ook een aantal solo's deze gemaakt heeft. En deze heeft ze met Carrie Mulligan gemaakt. op trompet Art Farmer. I Feel Pretty. Dat bekende nummer uit de West Side Story. Maar prachtig, prachtig, prachtig. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright, and I pity any girl who isn't me tonight. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel, and so pretty that I hardly can believe I'm real see the pretty girl in the mirror there. Who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing. Feel like running and dancing for joy. For I'm loved by a pretty, wonderful boy. Thank charming, so alarming, how charming I feel, and so pretty that I hardly can believe I'm real. See the pretty girl in the mirror there. Who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing, feel like running and dancing for joy. Ja, Annie Ross, dat is toch eh, voortreffelijk. Een mooie cd. Eh, heet, de cd heet eh, Annie Ross Sings a Song with Mulligan. En het was natuurlijk een LP 1958. Eh, en hij is in twee sessies opgenomen. Eén in, eh, eh, even kijken, dat was in, in december in 1957 en in september 1958. De eerste sessie speelde mee Art Farmer en Billy Crow, die hoorden we nu. En op de tweede sessie Chet Baker en Henry Grimes op de bas. Uh, prachtig CD, ik ben helemaal van onder de indruk. Maar goed, we gaan rustig verder. Weer met iets nieuws. Theo Kruger, een trompetist. Eh, valt onder de vleugels van Didi Bridgewater. Die heeft geholpen met de productie van deze cd. Afro Physicist. Een cd 2014. Heeft onlangs net een nieuw uitgebracht. Moody's Moose for Love. Bekend nummer. Theo Kroeker. gets off the hook. No one knows where we are. It's been a while since I drank champagne. The ocean's blue as blue as your eyes. Gonna take it with me when. long since gone. And now, way back when, we lived in Coney Island. Ain't no good thing ever dies. Gonna take it. train whistle blow wherever just like the old days. We fell. end of the day. Strangers are singing. On our alone. It's got to be more than flesh and bone. there's a CD eh, Silver. Eh, werd gezongen door eh, Solvig Slettejel, een Noorse jazzzangeres. En haar band heet Slow Motion Quintet. En deze, deze 2004. Nou ja, zingen kan ze wel. Zeer emotioneel gezongen zou ik bijna zeggen. mooi nummer. En na zo'n mooi nummer moeten we het maar even rustig houden. Met het nummer Tenderly. Deze keer van Johnny Smith Quintet met Stan Getz. jazzgitarist Johnny Smith... met eh, tenor-saxofonist Stan Getz eh, van de LP Moonlight Inferment. Een LP uit 1956 en eigenlijk ook een klassieker in het jazzworld. Dan kom ik weer bij iets moderners. Dat is een zanger eh, van zijn cd New Songs for an Old Souls. Joe Still Go. Eh, Nobody Cares Like Me. should have to choose, I have important news, the gravity of which you'll see. I know you have your suitors with the latest in computers, but nobody cares like me. Just forget the other guys, their haircuts and their eyes, they're only good for tears in your tea. They may have sent you flowers and promised gilded towers, but nobody cares like me. I'll take you to the coast, pajama on your toast. You wouldn't regret a thing. Then when I'm done with reserves, I'll put steel in my nerves and give you diamond rings. So if I can win your heart, I've done the tricky part. The rest is dealt with scientifically. With the very, very fondest wishes, or should it be yours faithfully? They are vicious. Nobody cares like me. I'm done with preserves, I'll put steel in my nerves. Give you diamond ring. So if I can win your heart, I've done the tricky part. The rest is just scientifically. With the very, very fondest wishes, or should it be yours faithfully? Signed, one of the plenty of fishes. Nobody cares like me. know it sounds pragmatic, I won't be problematic. Is hoping you'll consider, I'll be your highest bidder. Ja, je hebt geluisterd naar het eerste uur van eh, CFM Jazz. En na 11 gaan we gewoon verder met het draaien van hele mooie jazzmuziek. Ik hoop dat je daar weer bij bent. Tot zo, naar de klok van 11.